Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Blendel, de site, krijgt internationale steun. De New York Times en het uitgeversconcern van Bild en Die Welt gaan investeren in Blendel. Het bedrijf krijgt 3 miljoen euro om de site internationaal uit te bouwen. En daarmee kan het platform ook buitenlandse artikelen op de site publiceren. Met Blendel is het nu mogelijk om uit 50 kranten en tijdschriftentitels losse artikelen te kopen. Presidentsverkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door zittend president Dilma Rousseff. Volgens de voorlopige uitslag haalde ze een nipte overwinning op haar tegenstander Neves van de centrumrechtse partij. Neves heeft zijn nederlaag toegegeven. Rousseff is lid van de Arbeiderspartij die sinds 2003 de president levert. Ze heeft de komende jaren de taak Brazilië uit de recessie te halen. Sinds begin dit jaar zit Brazilië in een economische krimp na jaren van groei. Vooral Brazilianen uit de middenklasse zijn somber over de toekomst. Een verwarde man heeft in Vlissingen de afgelopen avond voor consternatie gezorgd. De politie schoot de man in zijn been om hem op afstand te houden. Dat gebeurde nadat hij had geroepen dat hij explosieven bij zich had. Daarna werd de omgeving afgezet. Het onderzoek bleek dat er geen sprake was van een bom. vervolgens is de man naar het ziekenhuis gebracht. In Johannesburg is de doelman van het Zuid-Afrikaanse voetbalelftal Senzo Mayiwa doodgeschoten. Volgens de politie is hij vermoord toen hij weigerde een overvaller zijn mobiele telefoon te geven. De 27-jarige Mayiwa speelde voor de Orlando Pirates. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Zuid-Afrika. In de afgelopen wedstrijden was hij aanvoerder. En in de laatste vier kwalificatieduels liet hij geen enkele bal door. Het weer vrijwel droog met wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen.